De anticonceptiepil moet weer uit het basispakket. Alleen jongeren tot 21 jaar zouden nog een vergoeding moeten krijgen. Dat advies geeft het College voor Zorgverzekeringen CVZ binnenkort aan minister Klink. Meestal neemt de minister de adviezen van het CVZ over, maar of het in dit geval ook gebeurt is nog niet duidelijk. In Nederland slikken ruim anderhalf miljoen vrouwen de pil. Sinds 2008 zit hij weer in het basispakket. Het schrappen van de vergoeding voor volwassenen levert een besparing op van 58 miljoen euro per jaar. Het CVZ vindt dat het voorkomen van zwangerschappen iets anders is dan het voorkomen van ziekten. Ook andere vormen van anticonceptie zoals het condoom zitten niet in de basisverzekering, schrijft het CVZ. De politie in Alkmaar heeft een jeugdbende opgerold die verantwoordelijk wordt gehouden voor 12 gewapende overvallen. Er werden acht Alkmaarders opgepakt van 15 tot 18 jaar oud. Ze zouden in het najaar vooral eetgelegenheden en pizzacouriers in Alkmaar hebben beroofd. En ook worden ze verdacht van een gewapende overval op een snackbar in Castricum. De politie kwam de bende op het spoor nadat in oktober twee jongens waren opgepakt voor een overval op een Alkmaarse toko. In de maanden daarna werden de overige zes verdachten aangehouden. Na de vliegtuigcrash van vannacht bij de Libanese kust hebben reddingswerkers tot nu toe 34 lichamen geborgen. Een passagiersvliegtuig van Ethiopian Airlines stortte neer in de Middellandse Zee. Waarschijnlijk heeft niemand het ongeluk overleefd. Aan boord waren 85 passagiers en 7 bemanningsleden, voornamelijk Libanezen en Ethiopiërs. De Boeing 737 was net opgestegen in Beirut voor een vlucht naar Addis Ababa in Ethiopië. Een paar kilometer uit de Libanese kust stortte het neer. De Libanese politie denkt dat de vliegtuigcrash is veroorzaakt door slecht weer.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 I know she must be kind. vibrations are happening. hartelijk welkom bij een andere aflevering van eh, Golden CFM. En ik had eigenlijk geen microfoon voor me tata staan. Nee, dus, da eh, daarom deed ik <laughs> eh, in ieder geval hartelijk welkom bij een eh, nieuwe aflevering van Golden CFM. Ja, alweer het vijfde jaar getal dat we daarmee bezig zijn. zowel Daan Lefferts als ik. Daniel moet ik natuurlijk zeggen. Neem me niet ah, kwalijk, Daan. Maar niet, maar <laughs> <laughs> Goed, u luistert nou, trouwens. Als u dit soort muziek luistert, is het 9 van de 10 keer is het Golden CFM. Op de maandagavond van de, ehm, en moet ik even nadenken, even weken. Ja. ja. En dat is er eentje van vanavond. We begonnen met de Beach Boys, de band die in 1961 werd opgericht door de broers Brian, Dennis en Carl Wilson. Hun uh, volle neef Mike Love en hun schoolvriend L. Jardine. Oké. Goed, we gaan even kijken wat de volgende is. Dat is namelijk eh, een nummer van eh, een, een, ja, een band uit, eh, uit Engeland. Niet zo heel erg bekend geworden. Een hele grote hit gehad. En die gaan we voor u draaien. Yellow River van Christie. Heerlijk, hè? CFM. Op de maandagavond. Golden CFM luistert u naar. En dit waren de Flowerpot Men A Walk in the Sky. We gaan door met Keith West.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 David Crosby en Gene Clark. En later kwamen daar Chris Hillman en Michael Clark bij. En uit die groep zijn weer een heleboel andere dingen ontstaan. Bijvoorbeeld McQueen Clark en Hillman eh, eind jaren 70. En David Crosby is natuurlijk heel erg bekend. Onder andere van Crosby, Stills, Nash en Crosby, Stills, Nash en Jong. En nog veel meer andere groepen. Want deze man heeft zich echt door de hele popgeschiedenis heen. Uh, eh, en alle mensen die je maar eh, een beetje kan noemen, tenminste denk ik, gespeeld. Twice as much. En dat is een heel ander eh, verhaal. Dat eh, is een eerlijk verhaal, oftewel de True Story. Een van de vier singles die ze hebben opgenomen naast twee albums. Een, eh, een groep uit Middlesex, Engeland. En wij gaan dan inderdaad voor u draaien True Story. The joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. understood. onmiskenbaar The Animals. Een groep die eigenlijk voort is gekomen uit de Ellen Price Rhythm and Blues combo. En toen Eric Burden daar als zwanger bij kwam, uh, ja, werd het al heel gauw die Animals. Want de man heeft zo'n gigantische stem. En dat heeft hij later ook nog een x aantal keren eh, bewezen. Eh, de oprichter van die groep, de Alan Price, die, die kon dat eigenlijk minder voor meer niet zetten. En stapte uit de groep in de zomer van 1965. Toen dit nummer wat we voor u draaiden een hit was. En begon een nieuwe formatie, de Alan Price hit. ja, en ook dat groepje, groep moet ik zeggen, heeft ook eh, een heleboel echt hele grote nummers eh, gemaakt. De volgende die we voor u eh, gaan draaien is Eve of Destruction. En dat hoeft natuurlijk niet verder uitgelegd te worden. Dat is natuurlijk Barry McQuire met zijn hele grote hit uit 1965. time to take a grote hit van de boxstops in juli 1967. Onder andere 1 in de US Hot 100. Canada nummer 1 gestaan, Australië nummer 4 en de UK nummer 5. We gaan door met een, eh, een Bart eigenlijk. Een, eh, een, eh, ja, een schot. Donovan heet hij. Dat zegt al genoeg. Eigenlijk heet hij Donovan Philip Leach. En hij eh, is bekend geworden onder de naam Donovan. En de man heeft ontzettend mooie muziek gemaakt. En wij gaan voor u draaien Atlantis. Een heel mooi nummer. Met een hit uit 1968 van Donovan.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 Dit was de opvolger van hun nummer 1 hit in Amerika, Richard Albider. En dit nummer was dan Standing in the Shadows of Love. ze treden nog steeds op. Weliswaar niet meer in dezelfde samenstelling. Want alle vier de heren van het oorspronkelijke kwartet zijn helaas al overleden. Het is niet anders. We gaan door met een Nederlandstalig lied. En eh, ja, wie kent het eigenlijk niet? Het is een nummer uit uh, Ja, zuster, nee, En het heet Op een mooie Pinksterdag. En het is een nummer van Leen Jongwaard en André van de Heuvel. Een hit in Nederland in 1967. Op een mooie Pinksterdag als het even kon. Liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, te kuieren in de zon. Gingen maar de liefjes plukken, eentjes voeren eindeloos. Kijk nou toch, je jurk wordt nat je handjes vuil en papa boos. Vader was een mooie held, vader was de baas. Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet, papa papa zegt dat hij niet bijt op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop. Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen, handen thuis en lazer op. Heb u dat nou ook, meneer? Jawel, meneer. Precies als iedereen op een woord. kan ze zwanger zijn. Kan ook nog vandaag. Het kan van de behanger zijn. Of van een Franse zanger zijn. Of iemand uit Den Haag. Vader kan gaan smeken en gaan preken tot hij purper ziet. Vader zegt pas op hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet, vader is een nul. Vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul. Ik wou dat ik nog een keer met mijn dochter aan het handje Met als liedzanger natuurlijk Hans Vermeulen. Dat is ook een compositie van hem. Het was weliswaar niet echt een hit. Het heeft eh, op zijn hoogtepunt op nummer 22 staan in de top 40. En maar heeft er wel zes weken eerder staan. Maar het is gewoon een heel lekker nummer, laten we eerlijk zijn. Nou, ja, toch? Vind ik wel. Klopt helemaal. Goed, we gaan naar een, eh, een, eh, een, groep van een nogal een gewichtige heer toen de tijd, Demis Roussos. En hij was toen de tijd liedzanger van Aphrodite Child. En onder andere een van zijn bandleden was Vangelis Papatanou. Athanasiou. Ja, moeilijk Griekse naam. Die later ook nog eh, onder de artiestennaam Vangelis eh, hele mooie muziek heeft gemaakt. Een beetje, beetje ja, eh, vage muziek, maar wel erg goede muziek. We gaan voor u draaien It's 5 O'Clock, een grote hit uit 1970. empty streets, thoughts fill my head, but then still no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by. find sympathy. He gives me day, gives me hope, and a little dream. kennen we wel, hè Daan? Ja, eh, sorry. Toch wel? <laughs> Ik heb het vergeten. <laughs> I Want to Hold Your Hand. Natuurlijk de Beatles. En het was een eh, George Martin productie. Dit was een nummer dat ervoor zorgde dat de Beatles ook in Amerika doorbraken. Het was, eh, in, werd in, in, 1963 op 26 december in Amerika uitgebracht. En het werd een nummer 1 hit in de Billboard Hot 100. Het is eh, uiteraard een Lennon en McCartney eh, eh, nummer. En dat werd geschreven in het huis van Paul McCartney's toenmalige vriendin Jane Asher. En in de kelder van het huis gaf de moeder van Jane, en dat was dan Margaret Ashe, muziekles. En er stond een piano. En aan die piano schreef Lennon McCartney samen I Want To Hold Your Hand. En dat is eh, niet alleen bij I Want To Hold Your Hand gebeurd, maar ook bij diverse andere nummers dat ze samen elkaar aan wisten te vullen. En dan kan ik wel een hele moeilijke Engelse tekst gaan voorlezen, een, een uitspraak van Lennon. Maar dat, eh, dat ga ik niet doen, want ik moet helaas het einde van dit programma aangekondigen. Het, eh, het, was weer ontzettend lekker om dat voor u te maken. Over eh, twee weken zijn we weer live vanuit de studio aan het Raadhuisplein. Raadhuisplein, Gasthuisplein moet ik zeggen. trouwens, we gaan nummer 19 draaien. We gaan 19 draaien, oké. Dat, is, de Cream, White Room. Ja, goed hè. Waarom gaan we dat doen? Nou oké. Okay. Omdat het beter uitkomt dan. We gaan eruit met eh, de Cream, uh, White Room, een hit uit 1968. station. Black roof country, no gold pavements, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark. station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station.